Dat zei Gaddafi zelf in een kort interview op de Libische staatstelevisie. Hij riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op tv-zenders die van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren opnieuw veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren en ook Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft aan een nog onbekend aantal mensen het leven gekost. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn brandjes uitgebroken. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. Afgelopen september werd de regio ook al getroffen door een aardbeving. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen begonnen aan de omstreden vaart naar Syrië door het Suezkanaal. Het nieuwe tijdelijke legerbewind in Egypte heeft toestemming gegeven voor de doortocht, hoewel Israël die beschouwt als een ernstige provocatie. Israël vreest dat de Iraanse schepen wapens naar Syrië brengen, een aardsvijand van Israël. Theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper Co. dat zondag wordt uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis dat de kersttoespraak van de koningin was gecensureerd... omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, al dus Oosterhuis nu. Het weer, het is helder, de minima loopt uiteen van...